Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De ChristenUnie wil een nieuwe wet rondom draagmoederschap tegenhouden. Nederland zal als een van de eerste landen in Europa met zo'n wet komen. Daarmee wordt het makkelijker voor wensouders om zaken goed te regelen. Maar de ChristenUnie heeft grote bezwaren, zegt leider Mirjam Bikker tegen Nieuwsuur. Niemand heeft recht eh, op, het, op het krijgen van een kind. En ik zeg dat wel met een... Eh, een terughoudendheid. Want ik weet dat daar veel pijn en verdriet in zit. Juist ook. Ieder, eh, heel veel mensen verlangen ernaar om een kind groot te zien worden. Dus dat snap ik. Maar ik vind deze weg eh, niet een verstandige weg. In het belang van datzelfde kind waar we allemaal graag goed voor zorgen. De Kamer stemt op 12 september of ze de beslissing over de wet rondom draagmoederschap inderdaad gaan uitstellen. In de Verenigde Staten is het leger ingezet vanwege orkaan Idalia. De storm is vanuit Florida in afgezwakte vorm doorgetrokken naar de staat Georgia. Toch zijn er nog steeds windstoten van 150 km per uur. Om te bewijzen dat vis uit de zee bij Fukushima veilig is heeft de premier van Japan vis gegeten die daar vandaan komt. Bij grote aardbeving en tsunami in 2011 raakte een kerncentrale zwaar beschadigd. En radioactief afvalwater uit die centrale wordt sinds een paar dagen geloosd in zee. China wil daarom geen vis meer kopen uit het gebied. Om ze te overtuigen dat alles in orde is... heeft de Japanse premier voor camera sashimi uit Fukushima gegeten. Volgens hem smaakt het heerlijk. En vanaf vannacht zal het anders klinken in Bussum in Noord-Holland. Want dit zal niet meer te horen zijn. De kerkklokken zullen vanaf deze nacht niet meer luiden. Een vrouw die vlak naast de kerk woont... werd helemaal gek van het geklingel elk half uur en kan nauwelijks slapen... terwijl ze een chronische ziekte heeft... waardoor een goede nachtrust juist extra belangrijk is. Ze vroeg of de klokken uit konden s'nachts en dat vindt de kerk geen probleem. Vanaf nu blijven ze stil tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends. Dat is zelfs nog een uurtje later dan waar de vrouw om gevraagd had. Het weer, er trekken de komende nacht een paar buien over het land.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 He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind instead how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father. attention, but I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not control. let my future go on without the help of my soul.